Eind vorig jaar werd bekend dat in 2009 bijna 400 jongeren waren weggelopen. Kamerleden van de SP stelden daar vragen over antwoord zegt Rauwvoet dat het aantal meldingen uiteindelijk uitkwam op 483. 15% van de vermiste jongeren blijft langer weg dan twee weken. Om te zien wat er met hen gebeurt is nader onderzoek nodig, zegt de minister. Rauwvoet zegt ook dat gesloten jeugdzorg niet betekent dat jongeren nooit naar buiten mogen. Er zijn verlofregelingen, maar niet alle jeugdinstellingen gaan daar goed mee om. De instellingen krijgen een jaar de tijd om hun beleid aan te passen. In Rotterdam is voor de 39ste keer het Internationaal Filmfestival van start gegaan. De komende anderhalve week kunnen zo'n 300.000 bezoekers kijken naar honderden films uit meer dan 50 landen. Op het festival is dit keer veel aandacht voor Afrika en voor oorlogsfilms. Er zijn nieuwe producties van wereldberoemde regisseurs als Werner Herzog en Francis Ford Coppola. Ook zijn nieuwe Nederlandse speelfilms te zien zoals Win-Win van Jaap van Heusden. Die film gaat over de kredietcrisis. De Zuid-Koreaanse film Paju opent het Rotterdamse festival. Reddingswerkers hebben in Luik één dode geborgen. Vanochtend stortte in de Belgische stad een appartementengebouw in na een gasexplosie. Er worden nog zeker drie mensen vermist. Reddingswerkers blijven de hele nacht zoeken naar overlevenden. Vanmiddag werd nog een meisje van 13 levend onder de brokstukken van het gebouw vandaan gehaald. De gasexplosie was rond twee uur afgelopen nacht. Vroeg in de ochtend, toen het reddingswerk al op gang was gekomen, stortte het appartementencomplex helemaal in. Het is nog onduidelijk waardoor de explosie is veroorzaakt. Dan het weer in het binnenland ijzel en sneeuw, langs de kust regen. Plaatselijk is het erg glad. Geleidelijk overal regen, vannacht winterse buien en door opvriezing kan het opnieuw glad worden.